Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de partij van de radicaalrechtse Giorgia Meloni... de parlementsverkiezingen in Italië heeft gewonnen. Er zijn wel maar weinig Italianen komen stemmen, zegt onze correspondent Helene Daans. Wat je heel erg ziet in Italië is dat mensen de politiek een beetje zat zijn... niet meer de neiging hebben om in de politiek oplossingen te zien voor hun problemen. En dat sentiment dat mensen de politiek een beetje zat zijn... daar heeft oppositiepolitica Giorgia Meloni natuurlijk ook heel erg gebruik van gemaakt in deze campagne en dat is haar goed uitgekomen. Met deze uitslag gaat Meloni waarschijnlijk de eerste vrouwelijke premier van Italië worden. Ze is conservatief en heeft beloofd om tienduizenden migranten tegen te houden. Ook wil ze het recht op abortus inperken. Steeds meer leerlingen in Amsterdam krijgen niet de hulp en aandacht die ze nodig hebben. Dat schrijft het Parool. In het speciaal onderwijs kunnen ze namelijk vaak niet terecht. In de hoofdstad zijn vorig jaar 20% meer aanvragen gedaan... voor zo'n plek in het speciaal basisonderwijs dan in het jaar daarvoor. De meeste van deze leerlingen dreigen nu buiten de boot te vallen... waarschuwen verschillende instanties. En het Nederlands elftal heeft gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Het was een lastige pot en bleef tot op het allerlaatste moment spannend. Want de Belgen kregen op het laatst nog een enorme kans, zag onze commentator. Doorbijten nu, Trossard. Voorzet nog. Een omhaal! Het doel trilt nog. Luke Bacchio en het eindsignaal. Het bleef dus 1-0. Door die overwinning mag Oranje komende zomer in eigen land meedoen aan de finale ronde van de Nations League. En het weer nog, ja, neem maar een paraplu mee als je zo de deur uit moet... want het wordt een echte herfstdag vandaag. Veel wind, grijze luchten en ook buien. Het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A7 bij Purmerend. Na een ongeluk daar is de weg weer vrij van Den Oever naar Zaanstad. Je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. De radicaalrechtse Giorgia Meloni van de partij Fratelli d'Italia wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, kan er binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Volgens waterbedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. In de Nations League heeft Nederland gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi...